Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Bij een aanval van zwaar bewapende islamitische militanten op een hotel in Mali... zijn vier Malinese militairen en een hotelgast om het leven gekomen. Twee van de aanvallers zijn ook gedood. Personeel van de VN verblijft vaak in het hotel, ook vandaag. Eenheden van het Malinese leger zijn in gevecht met de aanvallers... en vermoedelijk worden vijf mensen in het hotel gegijzeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor het huren van quads in het buitenland. In korte tijd zijn er drie incidenten geweest met Nederlanders en quads. Bij een van de incidenten kwam een Nederlands meisje van 19 om het leven. Het ministerie zegt dat mensen zich goed moeten informeren. Zo is soms een rijbewijs verplicht en geldt in sommige landen een minimumleeftijd. 23 van de 70 voetbalsupporters die werden opgepakt na een massale vechtpartij in Arnhem gisteravond blijven langer vastzitten. Het zijn bekenden van de politie vanwege eerder voetbalgeweld. Ze worden verdacht van onder meer openlijke geweldpleging. De andere 47 arrestanten zijn naar huis gestuurd, maar blijven wel verdachten. Gisteravond veegde de politie de Korenmarkt in Arnhem schoon. Voetbalsupporters van Vitesse en Southampton bekogelden elkaar met stoelen... voorafgaand aan een Europa League-wedstrijd. Bij de WK Zwemmen in Rusland is het Ranomi Kromovi Jojo en Femke Heemskerk op de 100 meter vrije slag niet gelukt om een medaille te winnen. De wereldtitel ging naar Brunty Campbell uit Australië in een tijd van 52 seconden en 52 honderdste. Haar zus Kate Campbell werd derde. Het zilver ging naar de Zweedse Sarah Sjöström. Het weer vanmiddag is het droog en op de meeste plaatsen schijnt de zon. Het is tussen de 22 en 29 graden. Later op de avond trekken er waarschijnlijk enkele forse onweersbuien over het zuidoosten en oosten van het land. Morgen trekken de buien weg en gaat de zon weer overal schijnen. Het wordt dan ongeveer 24 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A12 Den Utrecht bij knooppunt Gouwen 4 kilometer.